waren we samen en ik was een jongetje, jij en een dame. We wisten het wel zeker, jij bent de ware. Niemand waar ik nou zo lang naar kan staren. Soms is het erg, maar dit is mijn werk. Voor jou ben ik lief en het is het merk. Tushilora kunipa bovile wey Tony Montana nangoke voor die kaasje. Sweet Kela kela kela Baby mita tlakutra agua quimita y dedicar tiempo una bomba, va a otro lugar. can get whatever you want. You can get whatever you want. You can get whatever you ik neem je mee. Naar Rome of Parijs.